Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven is dit jaar opnieuw toegenomen. Er werden 37 vrouwelijke bestuurders en commissarissen benoemd. Dat is 38 van het totaal aantal benoemingen. Vorig jaar was dat nog 33 blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Sinds een paar jaar geldt er een wettelijk quotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Daar moet een derde vrouw zijn. 70 van de 82 bedrijven voldoen nu aan die norm. De top 3 van bedrijven met de meeste vrouwen in de top wordt gevormd door Wolters Kluwer, Hydratec en ABN AMRO. Liefhebbers van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani kunnen komend weekend afscheid van hem nemen. Hij ligt dan opgebaard in het Armani Theater in Milaan. Maandag, de dag van de uitvaart, is de stad in rouw. Giorgio Armani overleed de afgelopen dag op 91-jarige leeftijd. De reparatie van een hoogspanningsmast in Franeker gaat nog maanden duren. Vorige week voer een schip tegen de hoogspanningskabels. Daarbij raakten zowel de mast als twee kabels beschadigd. Door de botsing zaten duizenden huishoudens urenlang zonder stroom. Eén mast moet grotendeels worden vervangen, net als de kabels. Andere masten moeten worden gerepareerd. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen gelijk gespeeld. Het werd in de Kuip 1-1. Lang stond Nederland voor door een goal van Denzel Dumfries... maar 10 minuten voor tijd maakte Polen de gelijkmaker. Nederland is nu koploper met 7 punten uit 3 wedstrijden. Zondag moet Oranje tegen Litouwen. Duitsland is de WK-kwalificatie slecht begonnen. Slowakije won thuis de eerste wedstrijd in de groep met 2-0. Het is voor Duitsland de vierde nederlaag ooit in een WK-kwalificatiewedstrijd.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 Dit is ZFM. Why you get so nervous? Do you think I'm a clown? Have you all embarrassed? Baby, just make a move, a little conversation. But you gotta be smooth, alright, alright. Don't be bugging my friends, to know my sea love.